Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ook VN-chef Guterres veroordeelt de aanval van Israël op een tentenkamp bij Rafah gisteren. Bij de aanval kwamen tientallen burgers om. Guterres noemt de actie van Israël een verschrikking die moet stoppen. Het Israëlische leger sprak in eerste instantie van een precisieaanval op een Hamas-kopstuk. Maar inmiddels zegt premier Netanyahu dat de aanval een tragische fout is geweest. Nederlanders geven een relatief groot deel van hun inkomen uit aan woonlasten. Het gaat gemiddeld om zo'n 23 van het inkomen. Dat is meer dan in veel andere landen in de Europese Unie... blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Nederland woont zo'n 17 van de jongvolwassenen... tussen de 25 en 30 nog thuis. Dat is vergeleken met andere EU-landen relatief weinig. Drie organisaties stappen opnieuw naar de rechter om te voorkomen dat F-35-onderdelen via Nederland in Israël komen. In februari zette de rechter nog een streep door zulke leveringen. Maar volgens Oxfam Novib, Pax en The Rights Forum voert de staat het vonnis niet correct uit. Een maand na de uitspraak werd al duidelijk dat Nederland alternatieve manieren zoekt... om alsnog de straaljageronderdelen in Israël te krijgen. De NGO's willen dat voorkomen. De zaak dient eind volgende maand. Tennisser Botik van de Zalmschulp is net als vorig jaar in de eerste ronde uitgeschakeld op Roland Garros. De 28-jarige Nederlander kampte met enkelklachten en kon de Italiaan Fabio Fognini niet verslaan. Eerder vanavond werd ook 14-voudig kampioen Rafael Nadal in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Het weer. Vannacht wordt het bijna overal droog en klaart het op. De temperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden. Morgen begint wisselend bewolkt met af en toe een bui.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 Een zee van liefde, blind genoot, Een goede wending van het lot. Alle bloemen in het veld. Je kunt alles voor me doen. Bestrelen, zoenen, net zo ben ik koel. Ik zeg dan niet wat ik bedoel. Ik heb je lief met heel mijn hart.